Zes uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen van 3,5 tot 12 jaar geëist... tegen de verdachte van de aanslag op de Telegraaf. In 2018 ramde een busje, gevuld met benzine... de gevel van het pand in Amsterdam, waar de Telegraafredactie werkt. De hoogste eis van 12 jaar is tegen Bilal L.H... die volgens het OM een leidende rol had binnen de criminele organisatie... die de aanslag pleegde. De aanslag zou te maken hebben gehad met publicaties in de krant over de georganiseerde misdaad. Politie en justitie denken dat Ridouan Taghi de opdrachtgever was. Op dit moment liggen er 78 coronapatiënten op intensive care, 9 minder dan gisteren, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het landelijke netwerk Acute Zorg. De drie voorgaande dagen was er juist een stijging van het aantal patiënten zichtbaar op de IC's. Daarnaast liggen er nog 280 covid-patiënten in het ziekenhuis, 1 minder dan gisteren. Het Openbaar Ministerie eist 60 uur werkstraf tegen de twee jongens die ervan worden verdacht dat ze afgelopen nieuwjaarsnacht een fatale flatbrand in Arnhem hebben veroorzaakt. De jongens van 13 en 14 zouden vuurwerk op een bank in de hal van het flatgebouw hebben gelegd, waardoor de bank in brand vloog. Daardoor viel de stroom uit en bleef een lift hangen. Een gezin van vier raakte in de lift bedwelmd door de rook... en de vader en zijn zoontje kwamen om het leven. Over twee weken doet de rechter uitspraak. Transavia betaalt 85 reizigers die geen genoegen namen met een coronavoucher het volledige ticketbedrag terug, zegt Avi Claim, het bedrijf dat namens de reizigers een rechtszaak had aangespannen. Later deze week zijn er soortgelijke rechtszaken tegen nog eens vijf vliegmaatschappijen, waaronder Ryanair en EasyJet. Het weer nog, kans op buien. Alleen in het noordoosten blijft het zo goed als droog. De buien verdwijnen vanavond. Morgen schijnt de zon geregeld bij maxima van 21 e- tot 24 graden. Vooral in de zuidelijke helft van het land komen er opnieuw forse buien met mogelijk onweer voor. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer inmiddels weer prima doorrijden.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 You wanna look out for little Natasha? She's a pistol and a party crash. She's a girl, what a girl, what a girl, and shit. She got a little dog named Bubble. He's a mutt and a heap of trouble.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 Everything that I do makes it worse. I've been trying to give you what you deserve, but you don't care. yeah. I go left, you go right. We got no more time on Friday nights to hang out on the couch and stay home, just like we used.